Daarbij zouden zeker twee doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens ooggetuigen bestormden honderden agenten gewapend met traangas en rubberkogels het plein... dat de afgelopen dagen werd bezet door betogers. De overwegend Sjiïtische demonstranten hadden gezegd dat ze pas weg zouden gaan... als ze meer rechten krijgen van de machthebbers die deel uitmaken van de Soenitische minderheid. De afgelopen dagen liet de politie in Bahrein de betogers nog relatief ongemoeid. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer accepteren niet dat minister Van Bijsterveld vasthoudt aan de bezuiniging op passend onderwijs. Ze willen dat premier Rutte zo snel mogelijk opheldering komt geven. Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op extra steun voor probleemleerlingen. Gisteravond bleek in een debat dat minister Van Bijsterveld niet tegemoet wil komen aan de oppositie. Die vroeg daarop een debat met premier Rutte aan. De Haagse rechtbank heeft oud-politicus Roel van Duin gelijk gegeven in een proces, proces over vertrouwelijke AIVD-documenten. De zaak begon twee jaar geleden toen bleek dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Duin tientallen jaren had geschaduwd. De oud-provo-leider voelde zich in zijn privacy geschaad en eiste inzage in zijn hele dossier. Maar de AIVD gaf hem alleen inzage in de documenten tot 1982. De latere stukken moesten volgens de dienst vertrouwelijk blijven om bronnen te beschermen. De rechtbank zegt nu dat dat argument niet opgaat voor documenten van politie en justitie. De AIVD moet de verzoeken van Van Duin nu opnieuw beoordelen. In de Champions League heeft Arsenal de eerste wedstrijd in de achtste finale gewonnen van Barcelona. In Londen werd het 2-1 na een ruststand van 0-1. Robin van Persie scoorde één keer voor Arsenal.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 Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Why not? the It's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor. But you better.